Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Seattle mag de politie tijdelijk geen traangas, pepperspray of flitsgranaten inzetten tegen vreedzame demonstranten. Een Amerikaanse rechter oordeelde dat het gebruik ervan buitenproportioneel was tijdens de protesten in het centrum van de stad. Daar werd traangas ingezet bij de betogingen naar aanleiding van de dood van George Floyd. Volgens de rechter komt ook het recht op vrije meningsuiting in gevaar als mensen thuis blijven omdat ze bang zijn voor politiegeweld. Suriname heeft Nederland officieel om hulp gevraagd... bij de bestrijding van het coronavirus in het land. Er zijn inmiddels 187 mensen besmet en drie doden gemeld. Suriname is niet opgewassen tegen een grote corona-uitbraak. Er zijn maar 40 plekken op de intensive care... en ook is er een tekort aan IC-verpleegkundigen. Na het weekend wordt er in Paramaribo een veldhospitaal geopend. De topman achter Hello Kitty gaat met pensioen. De 92-jarige Japanse zakenman draagt de dagelijkse leiding over aan zijn kleinzoon. De eerste Hello Kitty-producten kwamen in 1974 op de markt. Later volgden er tv-series en films en zelfs een pretpark. De nieuwe directeur komt op een moment dat het bedrijf er slecht voor staat. Door de coronacrisis liep de winst afgelopen jaar met 95 terug. De BBC gaat een aflevering van de Britse comedieserie Faulty Towers weer terugplaatsen op de streamingdienst. Wel zal er een waarschuwing aan worden toegevoegd dat er racistisch taalgebruik in voorkomt. Het gaat om de aflevering waarin het personage van John Cleese verkrampt de Tweede Wereldoorlog probeert te vermijden bij een groepje Duitse toeristen. Cleese reageerde woedend op het BBC-besluit en zegt dat in de bewuste aflevering racistisch gedrag juist belachelijk wordt gemaakt en op die manier ook ontkracht. Het weer in het noordoosten zon. In het zuidwesten is er meer bewolking. De temperatuur gaat vandaag behoorlijk oplopen. In het noorden en oosten van het land wordt het mogelijk 29 graden. In het midden en zuiden liggen de maxima rond de 26 graden.